Richt met het NOS-journaal. De verovering van Tripoli lijkt in een stroom 80% van de hoofdstad in handen hebben. Ook het internationale vliegveld is inmiddels ingenomen. De opstandelingen kregen bij hun actie steun van de NAVO. Twee mannen moeten voor de rechter verschijnen in verband met het ontploffen van een illegale vuurwerkbom op een camping in Harderwijk. Door die ontploffing kwam in nieuwjaarsnacht een jongen van 13 om het leven. Volgens de OM zijn de mannen gevaarlijk en onvoorzichtig bezig geweest, waardoor mensen in de omgeving in gevaar zijn gebracht. Een van de twee verdachte mannen is de vader van de jongen die door de vuurwerkbom om het leven kwam. In het lichaam van zangeres Amy Winehouse zijn geen illegale drugs gevonden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Uit een toxicologisch rapport blijkt dat Winehouse wel alcohol in haar lichaam had. Of die een rol heeft gespeeld bij de dood van de zangeres moet duidelijk worden in een ander onderzoek. Resultaten daarvan worden in oktober verwacht. Amy Winehouse overleed een maand geleden in haar huis in Londen. Ze had al jaren een drankprobleem. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is de daling het gevolg van de btw-verhoging op podiumkunsten. Vorige maand is de btw van 6 naar 19% gegaan. Cultuurinstellingen hielden al rekening met een dalende verkoop. Ze hadden daarom 9% minder voorstellingen en concerten ingekocht. Het weer, opklaringen, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Later op de avond droog. Morgen bewolkt met af en toe een bui. In Limburg mogelijk met onweer. Maxima dan rond 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. Verderop voor knooppunt Hoevelaken 4. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp 6 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht bij Noodorp 4. Op de A27 van Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer.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 feeling Celebration tonight Celebrate Don't wait too late mm, No You don't stop You can't stop We're gonna celebrate time celebration. Know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on.